Reizigers moeten rekening houden met vertragingen vanwege de staking. Na de korte werkonderbreking om vijf uur houdt het bagagepersoneel tot zeven uur vanavond stiptheidsacties. Koninginnedag in 2003 in Weijen was bijna niet doorgegaan. Aanleiding was een dreigbrief en een schietpartij in het nabijgelegen Zwolle. Volgens de toenmalige burgemeester van de Overijsselse plaats... had het hoofd van de beveiliging van het Koninklijk Huis... daardoor twijfels over de veiligheid. De beveiliging liet de beslissing over aan de burgemeester... en die stond erop dat het feest door zou gaan. Volgens de burgemeester verliep de dag uiteindelijk perfect. Na meer dan 35 jaar is er nieuwe muziek van ABBA. In een persbericht laten Björn, Benny, Agneta en Annie weten... dat ze samen twee nieuwe nummers hebben opgenomen. Een daarvan heet I Still Have Faith in You. De naam van het andere lied is niet bekendgemaakt. De nieuwe muziek maakt onderdeel uit van een tv-show... die in december wordt uitgezonden. De vier ABBA-leden schrijven verder dat ze weliswaar ouder zijn geworden... maar dat de muziek nieuw is en goed voelt. Het weer in het westen en noorden af en toe lichte regen. In het zuidoosten en oosten vrijwel droog en meer zon. Het is 12 tot 18 graden. Vanavond droog, vannacht soms een bui. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en valt er soms wat regen.